Beste vriend, ik heb als kind met jou gespeeld. We hebben vele jaren lief en leed gedeeld. We hadden samen veel vriendinnen voor één nacht. En zelfs in dienst liepen we samen wacht. We werden ouder en we kregen samen spijt we ruzie maakten om een mooie meid. En toen je trouwde, bleef je toch nog steeds mijn vriend. Dat is voorbij, ik zal je nooit meer zien. Het is voorbij, er is alleen mijn allerlaatste strijd. wel mijn vriend, we hadden samen je moed in toen je zei het is gedaan. Je was al zwak, ik kon je nauwelijks verstaan. En ik beloofde dat ik altijd helpen zou. Wanneer de eenzaamheid te veel werd voor je vrouw. Het is voorbij, er is alleen, er is Ik Ik strijd mijn allerlaatste strijd Maar wel mijn vriend, we hadden samen Een hele mooie tijd